Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drie oud-patiënten van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht zijn opgeroepen om zich te laten testen op een darmbacterie. Vorige maand raakten 25 patiënten in Nieuwegein en Utrecht besmet met de VRE-bacterie, die resistent is voor de meeste antibiotica. Tien van hen liggen nog in het ziekenhuis. Twee afdelingen van het Sint-Antonius ziekenhuis locatie Oude Rijn nemen geen nieuwe patiënten op. Andere afdelingen zijn gedesinfecteerd en zijn inmiddels weer open. Marianne Thieme is opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Het partijbestuur heeft haar voorgedragen. Op een congres in juli moeten de leden van de partij nog een goedkeuring geven. Kees van der Staaij is bij de verkiezingen op 12 september weer de lijsttrekker van de SGP. De 43-jarige van der Staaij zit sinds 1998 in de Kamer. Het is de tweede keer dat hij de lijst aanvoert. Twee Palestijnen die 68 dagen in hongerstaking zijn, hoeven niet vrijgelaten te worden, heeft het Israëlisch Hoge Rechtshof bepaald. De twee zijn volgens het hof actieve leden van de radicale islamitische jihad. Ze zitten in administratieve detentie, wat het mogelijk maakt om ze zonder aanklacht vast te zetten voor een half jaar. Die periode kan steeds worden verlengd. Het Hof benadrukte dat Israël een voortdurend gevecht levert tegen terrorisme en dat de maatregel van administratieve detentie een noodzakelijk kwaad is. Jongeren tussen de 13 en 18 lijden aan een ernstige vorm van sociale mediastress. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Bijna 9 op de 10 jongeren hebben altijd hun smartphone bij zich. Als ze een binnenkomend bericht niet direct kunnen beantwoorden, leidt dat bij 60% tot onrust. Het weer blijft bijna overal droog. Vanavond alleen aan zeekans op een bui. Morgen half tot zwaar bewolkt. In het westen af en toe wat lichte regen. Smiddags ook in het oosten een bui. Het wordt dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Beest en Waardenburg 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 4. Door een gestrande vrachtwagen is daar maar één rijstrook open. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode reis 3. A15 vanuit Europoort tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein 5.